Een vrouw kwam om het leven toen ze onder een boom terechtkwam. 30.000 huishoudens zaten zonder stroom en een deel van het bus- en treinverkeer moest worden stilgelegd. Honderden bomen zijn ontworteld en huizen raakten beschadigd. Vooral de stadsdelen Queens, Brooklyn en Staten Island zijn zwaar getroffen. Er zijn windsnelheden gemeten van bijna 130 km per uur. De storm trok later de Atlantische Oceaan op. De onderhandelaars van VVD, CDA en PVV zijn het eens geworden over hun beleid op veiligheidsgebied. Het nieuwe kabinet zou ervoor moeten zorgen dat er op termijn 3000 politieagenten bijkomen. Verder willen de drie partijen dat het aantal politiekorpsen in Nederland wordt teruggebracht van 24 tot 10. Die 10 korpsen vallen dan direct onder de verantwoordelijkheid van een nieuwe minister van Veiligheid. Ook willen de onderhandelaars minimumstraffen instellen voor zware vergrijpen. En er moet er een beperking komen van het proefverlof voor tbs'ers. De drie partijen moeten de maatregelen nog wel financieel rondkrijgen. In een ziekenhuis in de Amerikaanse stad Baltimore heeft een man een arts neergeschoten en vervolgens zijn moeder en zichzelf gedood. De man werd door de dokter bijgepraat over de gezondheidstoestand van zijn 84-jarige moeder. Daardoor raakte hij buiten zinnen, pakte een pistool en schoot de arts in de buik. Daarna sloot hij zich op in de kamer van zijn moeder. Toen de politie later de kamer binnenging, waren de man en zijn moeder dood. Beiden hadden een schotwond. De arts is geopereerd en is buiten levensgevaar. Het betreffende ziekenhuis is gespecialiseerd in de behandeling van kanker. Dan het weer. Alleen aan de kust de hele nacht buiig.